Jobboot met het NOS Journaal. De Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan hebben hun medeleven geuit... aan de nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement... op het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz. Eerder was er sprake van excuses. De Afghaanse president Ghani had dat bekend laten maken... maar die heeft zijn woorden teruggenomen. Bij de aanval op het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen kwamen zeker 19 mensen om het leven, onder wie 12 stafleden. De Amerikaanse minister van Defensie Carter heeft een grondig onderzoek aangekondigd om te achterhalen wat er bij de militaire operatie is misgegaan. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Afghaanse regering. Personeel van de KLM is ongerust over mogelijke nieuwe staking van Franse piloten. Als het volgende week zover komt willen KLM'ers naar Parijs afreizen om hun zorgen over te brengen, melden bronnen aan de NOS. Woensdag mislukten onderhandelingen tussen de Franse vakbonden en de directie over een bezuinigingsplan. De KLM'ers zijn ongerust omdat de vorige Franse pilotenstaking in september vorig jaar bijna een half miljard euro heeft gekost. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers neemt maatregelen om te voorkomen dat jongeren in het asielzoekerscentrum in Drachten nog voor overlast kunnen zorgen. Het was de afgelopen nacht opnieuw onrustig op en rond het terrein van het AZC. Er komen extra beveiligers en het COA zet meer medewerkers in om te zorgen dat de jongeren zich aan de huisregels houden. Mogelijk wordt de groep uit elkaar gehaald. Eerder deze week was het ook al onrustig in het asielzoekerscentrum in Drachten. In Guatemala is de zoektocht hervat naar slachtoffers van een aardverschuiving. Er worden nog zeker 600 mensen vermist. Tenminste 30 mensen zijn om het leven gekomen. Onder de doden zijn veel kinderen en baby's. In het dorp in de buurt van Guatemala's stad werd vannacht een hele woonwijk bedolven onder het puin. Hevige regenval zorgde ervoor dat er een stroom van aarde, stenen en bomen van de heuvel af naar beneden kwam. De inwoners van het dorp werden totaal verrast door het natuurgeweld. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Het blijft droog. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen opnieuw zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Na het weekend wisselvalliger. Met vanaf dinsdag geregeld een bui. En ook lagere temperaturen.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 We dried the roots, froze the shoes, killed the flowers, and stole the color from the summer. Oh, let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in, the will of man can hold it in. Oh, let the river in, as the blood beneath my skin. Let the river in, nature plays nature wins. You held on to my hands like a vice. You turned the screw, turned them white. But there's a point, there's a limit where we break. The current finds the quickest way so let the river in. Burst the dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin, let the river in. Nature plays, nature. altijd zo mooi, hè, die bas eh, bij uh, eh, Dotan. Ook al staat hij op te treden, dan is het ook wel... En met een stokje eh, op die tom de hele tijd meppen. Geweldig. Hey, welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. We zijn begonnen met nummer 25 van deze week. Die is in handen van Dotan. Met Let the River in. Vorige week volgens mij ook binnengekomen. Ja, vorige week binnengekomen op 27 deze week dus eh, twee plaatsen gestegen. We slaan een paar eh, nummertjes over eh, voordat we verder gaan. Want we gaan, de volgende nummer is namelijk nummer 20. 24 vinden we Nathalie LaRose Rose met Somebody. Een dalertje van 12 naar 24. Robin Schultz featuring Aalsie met Headlights. Die blijft blijven zitten op de 23e plek. 22e plek is blijven zitten ook 5 Seconds of Summer met She's Kinda Hot. Op 21 van 18 afgekomen en ooit op een nummer 2 gestaan... is uh, Afrojack met, eh, eh, samen met Mike Taylor met Summer Thing. wij gaan luisteren naar een plaat die op 20 staat. Vorige week ook binnengekomen. Ja, dat is nogal makkelijk. Dat vorige week is er een hoop binnengekomen. Omdat het natuurlijk twee weken niet ben geweest dus heb ik zomaar vorige week erin gegooid. Um, ehm, die eigenlijk anders die week daarvoor en die week daarvoor zijn binnengekomen. Nou, je snapt het allemaal wel. Op 20, eh, vorige week dus binnengekomen op 28. Eh, een eh, nummer, eigenlijk een beetje een ode aan de Jackson 5. Sigala met Easy Love. week uh, nieuw binnengekomen deze plaat. Sigala met eh, Easy Love. Een eh, hele dikke vette knipoog natuurlijk naar ABC van de Jackson 5 van vroeger. En deze plaat die hoorde ik vorige week donderdag voor het eerst. En ik was eigenlijk meteen verkocht aan deze. De Euro Breakdown. goed, even kijken. Nee, deze gaan we niet doen. Deze gaan we doen. Ja, je weet wat dat betekent. We schakelen weer over ik ga hem niet doen. Ik heb hem nou één keer gedaan. Nou, eh, mag iemand anders hem doen. Hè. Uh, eh, kleine resume voor de platen die we wel en niet hebben gedraaid. Van 30 eh, naar 20. En ik geef het microfoon dan aan Sander daarvoor. Al 21 weken in de lijst op nummer 30 staat Sarah Larsen met Uncover. En op nummer 29 Flowrise featuring Robin Thicke en Ferdinand White met I Don't Like It, I Love It. En op nummer 28 nieuw binnengekomen deze week Naughty Boy featuring Beyoncé en Errol Benjamin met Run It, Lose It All. En op nummer 27... <coughs> op nummer 27... Alfaro Soler met El Misa Sol. Nee, op 27 staat Zara Larsen eh, met uh, Lars Live. En op 26 staat Alfaro Soler met El Mismo Sol. Sorry, maakt niet uit. 25 dan. Op nummer 25 hebben we Dotan met Let the Wiggle In. En op nummer 24 Natalie LaRose met Somebody. En op nummer 23 Robin Shoot featuring Elsie met Headlights. En nummer 22 5 Seconds of Summer met She's Kind Heart. En dan nummer 21, Afrojack featuring Mike Taylor met Summerthing. En we hebben hem net gehoord, al twee weken in de lijst op nummer 20. Sigala met Easy Love.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 Maar wij gaan er nummer 15 draaien voor je voor deze week. 26 week in de lijst, Martin Garrix. Is your heart racing? Is the fire? GTA Intoxicated op uh, nummer 12 is dit. Daarvoor hoorde Martin Garrix met uh, Asher Don't Look Down op de 15e plek. Daartussen hebben we nog een eh, paar platen gehad natuurlijk. op uh, 14 was David Guetta samen met Emily Sunday, What I Did For Love. Op nummer 13 Major Lazer DJ Snake featuring Meum. En dit is de nummer 11 Klingande samen met... oh nee, dus samen met Broken Back. Dat moest ik zeggen met Reva eh, Riva Restart the Game. Hoogste positie ooit, eh, nummer 2. 23 weken in de lijst, nu op 11. to be. blame, you should as You the game. taste, the pain losing someone. back at wasted start the game. Star steeds waarom eh, deze plaat nooit een eh, nummer 1 hit is geworden. Nooit verder gekomen als een eh, tweede positie. Klingon samen met Broken Back met Riva Restart the Game. Deze week op een 11e plek in hun 26e week. Zoiets toch geloof ik. 23e week. Nou toch doen ze het prima. Hey, ehm, vorige uur had ik het erover. Ik zal nog wat nieuws gaan vertellen. Onder andere over Taylor Swift. Want Taylor Swift heeft weer eens een keer een eh, goede daad verricht. Zo heeft ze namelijk een eh, flinke donatie gegeven... aan het eh, zieke neefje van haar achtergronddanser Toshi. Swift heeft een donatie gegeven van maar liefst 50.000 dollar... onder haar eigen naam via de website GoFundMe. Baby Aiden, ik heb het geluk dat ik met jouw oom Toshi op uh, tournee mag. We bidden allemaal voor jou en je moeder. We steunen je, zo schrijft Taylor Swift als bericht op de website bij haar donatie. Bij het eh, jongetje eh, van 13 eh, maanden is namelijk onlangs kanker geconstateerd. En de artsen dachten in eerste instantie dat hij een longontsteking had. Nou, omdat de moeder van Eden heeft gekozen aan de zijde van haar zoontje te blijven... om hem te kunnen verzorgen, logisch, is hij wel helaas ontslagen. Nou, ze laten ook weten dat ze ontzettend dankbaar is... voor de gulle donatie van deze Taylor. De zangeres staat onbekend om haar goede daden... Eerder heeft ze al een eh, ziekenhuisrekening van iemand betaald. Een bruiloft georganiseerd van een van haar eh, vrouwelijke fans. En eh, zetten ze zich in voor geletterheid. Wat de fuck mag dat wezen? Nou ja, het zal wel. Hey, Taylor Swift die doet het goed. En Swift en Calvin Harris... die hebben op elk hun eigen manier alle geruchten over een aanstaande huwelijk... naar het land der fabelen verwezen. Want ze lachen om de trouwplannen. Wat de pers zegt eh, dat ik doe. Een huis kopen in Beverly Hills. En eh, trouwen in een eh, Engels kasteel. Maar wat ik echt aan het doen ben, een show geven in St. Louis. Zo liet ze weten via Twitter. Ook Kelvin Harris gaf een reactie tijdens, het, tijdens een interview op het Britse KISS FM. Het is interessant omdat er duidelijk zoveel verschillende dingen worden geschreven. Als we even niet zoveel in de publiciteit zijn, dan worden gewoon dingen verzonnen, zo vertelt hij. Ik ben eh, verschrikkelijk blij met haar, dus ik vind het allemaal wel prima. Ik ben eh, kennelijk allergisch voor katten. Of we gaan volgende week trouwen. Je moet het nemen zoals het is. En dat is het eh, verhaal in het nieuws dat mensen lezen. Maar het is gewoon niet wat het echt is, zo laat Kelvin Harris dus weten. Maar volgens mij hè, zeggen ze dit alleen maar om in het geheim te kunnen gaan trouwen. En dat eh, hele hier wel vaak, want anders krijgen ze weer eh, te veel eh, media-aandacht. Hey, over trouwen gesproken, want Ellie Golding die wil dolgraag trouwen. Nou, let op Sander, Ellie Golding wil dolgraag trouwen. Maar dan wel met haar grote liefde. En er staat geen Sander Douwdij achter. Er staat uh, <laughs> Doggy uh, Het tweetal heeft inmiddels namelijk al geregeld gesprekken gevoerd over trouwen en kinderen. Een insider onthulde aan Heat World. Doggy zit helemaal in het idee van trouwen. En dat zal eh, gebeuren als hun eh, schema ze toelaten. En het is zuur dat op eh, dit moment zo goed gaat met haar loopbaan. Nou, de zangeres vertelde zelf in Glamour Magazine... God, ja, ik ben bijna 30. Ik heb ooit een verkeerd beeld van het huwelijk... Eh, eh, omdat zoveel mensen omheen me eh, scheiden, gescheiden ouders hadden. Ik dacht toen dat alle mannen shit waren. Maar dan komt er iemand langs die dat vertrouwen herstelt. En nu vind ik het fijn om over traditionele dingen na te gaan denken. Zoals trouwen in de kerk met al mijn familie op één plek. Al dus Ellie Golding. Nou, voor haar staat er nu een drukke tijd voor de deur. Niet alleen verschijnt er op 6 november haar album Delirium... Ook zal in de eerste maanden van 2016 door Europa reizen met een uh, tournee. De verwachting is dat er dan ook direct een wereldtournee zal volgen achteraan. Nou Ellie, eh, zet hem op. Ik eh, ben benieuwd. Hey, straks heb ik nog een nieuwtje over One Direction, want die pakken een record. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 10 van deze week. En die is in handen van Jazz Glynn met Hold My Hand. Standing in put your arms around So please don't make me wait, cause I deze week. Jazz Clear met eh, Hold My Hands. Hey, en als je dus Esther eh, ziet een keer in het dorp hè, of in de kroeg of weet ik wat... zet dan even Omi met Cheerleader aan of eh, Mark Ronson met uh, Uptown Funk. Dat vindt ze zo leuk. Doe dat gewoon. Alsjeblieft, doe dat voor mij. Of voor Sander, wat jij wil. <laughs> Ja, inderdaad, de collega's van eh, Radio 5 presenteren op dit moment eh, de Nederlandse top 40. En die ziet er als volgt uit. We gaan er wel in eh, vogelvlucht doorheen. Op 40 vinden we Kensington met Riddles. Robin Schultz samen met Francesco Yates is nieuw binnengekomen met de single Sugar op 38. James Morrison met Demons is ook nieuw binnengekomen op 34. Eh, years and Years met Desire staat op 30. En eh, Disclosure samen met Sam Smith met Omen oh op 27. Uh, eh, even kijken. Ja, nee. Ellie Golding, On My Mind. Ook nieuw binnengekomen in de top 40 op 19. Anouk met Dominique, haar Nederlandstalige nummer. Vinden we op een 16e plek. op een 10e plek vinden we Nicky Jam en Enrique Iglesias met El Paradon. Op een achtste plek Axel en Ingrosso met Sun is Shining. Felix Chansa met eh, Jasmine Thompson. Ain't Nobody Loves Me Better vinden we op een eh, zevende plek. Een zesde plek voor eh, Sigala met Easy Love. The Weekend kan Feel My Face op nummer 5. Nummer 4 dan R-City samen met Adam Levine, Locked Away. En op nummer 3 Last Frequencies samen met uh, Genique Divine met Reality. Calvin Harris en The Disciples met How Deep Is Your Love vinden we op een eh, tweede plek in de Nederlandse top 40. En een eh, eerste plek is voor eh, Justin Bieber met What Do You Mean?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 I drew a on my face, the paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Mulder. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same?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 Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? me, would you call me? Call me. If you knew I wasn't ballin'. Cause I need a girl who's always by my side. Tell me, tell me, do you need me? Need me. Tell me, tell me, do you love me? Yeah. Or is you just trying to play me? je geen probleem. Echt waar hoor. R-City samen met uh, Adam Levine. Locked Away op nummer 7 deze week. In een eh, tweede week dat we er pas in staan. Vorige week nieuw binnengekomen op een 24e eh, positie. Wat er meteen de snelste stijger van deze week maakt. Ik vind het knap hoor, ik doe het ervoor. Hey, snel door met de nummer 6, is in handen van Maroon 5. En zo heet hij inderdaad. This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker op eh, nummer 6 deze week in een eh, veertiende 14e week. Nummer 6 deze week in de Euro Breakdown. Maroon 5, This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. Hele nummer 5 eh, slaan we over. Elperdon van uh, Nicky Jam en uh, eh, Ricky Iglesias. Vorige week nog op een mooie respectabele derde plaats. Hey, ik had nog een klein nieuwtje voor je over One Direction. Want eh, Ronda Run die eh, breken records en records en records en records. Want uh, de heren speelden voor de 23ste keer in vijf jaar tijd in de O2 in Londen. En dat is dus een uh, nieuwe record. Nou, Harry Staals die, sprak zijn winst toe. we weten beter als een, ieder dat wij niet zouden bestaan zonder jullie. Jullie kopen de kaarten voor onze concerten. Super bedankt voor al jullie steun. Of jullie er nou een week geleden mee zijn begonnen of al vijf jaar geleden. Iedereen bedankt, we zijn dankbaar. Ja, bladibladibladibla. Aldus uh, eh, Harry Staals. Het eh, was een eh, extra speciale avond volgens Liam Payne. Liam, zoals jullie weten, is vanavond een belangrijke optreden voor ons. Het is onze laatste keer in de OT, O2. Eh, voor onze pauze en het betekent alles voor ons om zo'n geweldig publiek te hebben. Nou, de, heren, de dankbare heren gaan nu verder met de rest van de tour in het Verenigd Koninkrijk... in steden als eh, Manchester, Glasgow en eh, Dublin. Nou, ik wens ze heel veel plezier. 23 keer in vijf jaar tijd. Je moet even bedenken dat dan 23 keer in vijf jaar tijd... iemand hier in de in de HMH staat bijvoorbeeld of in de Ziggo Nou, ik vind het knap. Hey, snel door met de top 40. De laatste paar nummers eh, zijn er eh, aangebroken. Zo deze, de nummer 4 van deze week. Demi Lovato met Cool voor de Summer. Vorige week nog op een 11e eh, positie. 13 weken in de lijst. is vorige week op 11, deze week op 4. En eh, meteen de hoogste positie voor deze Demi Lovato. Cool voor de summer. Terwijl dat zonder eh, zit eh, met de piano, wordt te schreeuwen en te dansen en te Gaan wij ons opmaken voor de top 3 van deze week. Maar niet voordat we geluisterd hebben hoe de top 3 er vorige week uitzag. Ja, hoe zag die er ook weer uit, de top 3 van vorige week? Nou, Komt die aan hoor. De Euro Breakdown. Nummer 3. Nick Jammer, Jammerik Iglesias, El Pardon. Nummer 2, The Weekend, Can't Feel My Face. En dit is eh, nummer 1 van eh, vorige week.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 Ja, blauw grapje. Hey, vorige week uh, stonden ze één plekje hoger, dus ze zijn gestegen zes weken lang in de lijst. Hey, de nummer twee dan van deze week. Negen weken lang in de lijst. En ik heb het over The Weeknd met Can't Feel My Face.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 Ja. Dan stiekem is het wel een lekker nummer, Ondanks dat het eh, Justin Bieber is. Ik snap het ook eigenlijk niet. Maar ehm, ik ben best wel blij dat hij op eh, nummer 1 staat... Eh, in de Euro Breakdown van deze week.